Jasper Leegwater met het NOS-journaal. President Trump is zojuist geëvacueerd bij het Correspondence Dinner van het Witte Huis. Er is nog heel veel onduidelijk, maar mensen die in de zaal zijn... zeggen tegen een journalist van CNN dat ze schoten hebben gehoord. Een beveiligingsmedewerker zegt dat de mogelijke schutter is doodgeschoten bij CNN. Ander nieuws dan. Er komen toch geen gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten dit weekend... President Trump heeft de reis van de Amerikaanse delegatie naar Pakistan gecanceld. Hij noemt het tijdsverspilling om gezanten Witkoff en Kushner nu te laten onderhandelen met Iran. De Iraanse delegatie was wel in Pakistan. Buitenlandminister Arachi noemde het ook zonder de VS aan tafel een vruchtbaar bezoek. Hij schrijft op X dat zijn delegatie een werkbaar kader heeft geleverd om de oorlog in Iran voor goed te beëindigen. Trump schrijft op zijn Truth Social, als ze willen praten hoeven ze alleen maar te bellen. Bij een aanslag op een bus in het zuidwesten van Colombia zijn 13 mensen omgekomen. 38 anderen raakten gewond. De commandant van het Colombiaanse leger zegt dat er een explosief is ontploft in de bus... en dat het een terroristische daad was. Op een persconferentie veroordeelde president Petro van Colombia de explosie. Hij noemt de daders terroristen, fascisten en drugshandelaren. De afgelopen twee dagen zijn in het zuidwesten van Colombia 26 andere criminele incidenten gemeld. In de regio vechten gewapende groeperingen die banden hebben met de drugshandel. Oranje international Xavi Simons heeft gisteravond een flinke knieblessure opgelopen. Hij speelde met zijn club Tottenham Hotspur tegen Wolverhampton. Simons werd met een brancard van het veld getild. De middenvelder is al jaren een vast gezicht in de selectie van het Nederlands elftal. Hoe ernstig zijn blessure is en of zijn deelname aan het WK voetbal nu in gevaar is, is niet duidelijk. Het weer, het blijft droog en vannacht koelt het af naar 2 tot 7 graden.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 We both are here to have big fun, so let it rip. I a mutual feeling, obviously revealing. Let me be a paper man, I love to be a joker man. We both are here to have big fun, so let it rip.